vol visite. Piet Hein had zijn maat Mickey Mouse meegebracht. En ook de twee deze met zeven Chinezen. Dat was in mijn droom en mijn dromen van De suite, de suite zat vol met visite. Christel kwam met kuifje, wie had dat gedacht? En kermis de kikker met die vrouwen bikker. Dat was in mijn droom, in mijn dromen van Oh mon amour, oh mon mon yeah. Oh mon amour, oui oui Fabrice, c'est la visite. Visite, een huis vol visite en kapitein Rob kwam met de zaden. vol met visite. Margot had de buurman geheel in haar macht. Dik voor gooide kaartjes, vooral naar artstaartjes. Dat was met zeven Chinezen. Dat was in mijn droom.